uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De grote brand in de Duitse havenstad Hamburg is onder controle. De bluswerkzaamheden bij de opslagloods zijn nog wel bezig... maar de grote rookwolken zijn bijna weg. Volgens de autoriteiten in Hamburg zijn er geen gevaarlijke hoeveelheden gas gemeten in de lucht. Ruim 200 brandweermannen werden ingezet om de brand te bestrijden... die vanmorgen rond half vijf uitbrak. Hoe die kon ontstaan is niet duidelijk. In Vlaardingen is de verdachte aangehouden voor de dood van rapper Bucci uit Tilburg. Dat gebeurde volgens de politie op verzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao. De verdachte is een man van 44 uit Curaçao. De rapper werd in december doodgeschoten in de hoofdstad Willemstad. Hij was daar voor concerten en werd na een concert bij een voedselkarretje doodgeschoten. Waarom is onbekend. De verdachte wordt binnenkort overgebracht naar Curaçao. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren over Oekraïense kinderen die in Rusland vastzitten. Het doel daarvan is de kinderen terug te halen. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt dat ze in veiligheid zijn gebracht. Afgelopen week werden 31 Oekraïense kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportatie een oorlogsmisdaad... die het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin rechtvaardigt. Mathieu van der Poel heeft Parijs-Roubaix gewonnen. De kopman van de alpecin formatie kwam solo over de finish op de velodroom van Roubaix. Hij profiteerde op 15 kilometer van de finish van een lekke band... bij concurrent Wout van Aert en sloeg direct toe. De Belgische ploeggenoot van Van der Poel, Jasper Philipsen, werd tweede en Van Aert derde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen op Tweede Paasdag begint het droog en op de meeste plekken bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden en oosten nog even door.